Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. In Baton Rouge een zwarte man doodschoot. Een tweede agent is geschorst. De twee witte mannen hebben zich volgens de politie niet aan de regels gehouden. Hoewel de man die werd doodgeschoten, Elton Sterling, achteraf een wapen bleek te hebben. De aanhouding van Sterling werd gefilmd door een omstander. De beelden werden op internet gezet. Duizenden mensen gingen daarna uit protest de straat op. De Franse politie doet onderzoek naar de schoonvader van Pippa Middleton, de schoonzus van de Britse prins William. David Matthews zou eind jaren 90 een minderjarige verkracht hebben. Details over de zaak zijn nog niet bekend. Pippa is de zus van Kate Middleton. Ze werd beroemd als getuige bij de koninklijke bruiloft. Zelf trouwde ze in mei met James Matthews, een rijke bankier. Alle acht vaste medewerkers van de grootste moskee van Nederland zijn ontslagen. De stichting die de Essalam-moskee in Rotterdam financierde, heeft zich teruggetrokken. Bij de moskee is al jaren ruzie over de mate waarin de geldschieters uit de Verenigde Arabische Emiraten inspraak hebben in het bestuur. Volgens de directeur van de moskee was de maat nu vol en hebben ze zich volledig teruggetrokken. Hoe de moskee verder kan is nog onduidelijk. Mogelijk moet er opnieuw geld worden ingezameld. Een groep bewoners van het Amsterdamse Stadionplein probeert tegen te houden dat het plein vernoemd wordt naar Johan Cruijff. Zo'n 2000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin de gemeente wordt opgeroepen het besluit ongedaan te maken. De buurtbewoners vinden dat ze te weinig inspraak hebben gehad op het besluit, meldt het parool. En bovendien vinden ze dat een ander plein naar de voetballegende vernoemd zou moeten worden, bijvoorbeeld bij de Arena. Er is voor het stadionplein gekozen omdat Cruijff met Ajax in het Olympisch Stadion drie keer de Europa Cup en één keer de Wereldcup won. Het weer vanuit het zuiden trekken buien over het land. Het koelt af tot 3 graden.